Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada en Mexico reageren fel op de aangekondigde importheffingen van de Verenigde Staten. Vanaf dinsdag geldt in de VS een importheffing op producten uit Canada, China en Mexico. De Canadese premier Trudeau heeft in een reactie aangekondigd dat er ook een 25% heffing komt op Amerikaanse producten in Canada. Ook roept hij inwoners op om vooral Canadese producten te kopen en in eigen land op vakantie te gaan. Mexico heeft ook maatregelen aangekondigd... en China wil de nieuwe heffingen gaan aanvechten bij de Wereldhandelsorganisatie. Duizenden mensen in het noordoosten van Australië zijn geëvacueerd vanwege extreme regenval en de daaropvolgende overstromingen. Het gaat om een deel van de stad Townsville en het gebied eromheen in het noorden van de deelstaat Queensland. Tot nu toe is er één iemand omgekomen door de overstromingen. Reddingsdiensten hebben al meerdere mensen gered die vastzaten op hun daken. Grote delen van het gebied zitten zonder stroom. De afgelopen dagen heeft Queensland te maken gehad met tropische buien. In de afgelopen 24 uur viel er meer dan 700 mm regen. Oekraïne en Rusland geven elkaar de schuld van een dodelijke raketaanval op een school in Sucha, een Russische stad in de regio Koersk die bezet wordt door Oekraïne. Bij de aanval kwamen vier mensen om het leven. Ook lagen er honderden mensen onder het puin. Het schoolgebouw werd volledig verwoest. Het Oekraïnse leger zegt dat Rusland opzettelijk de school met burgers heeft aangevallen. Rusland spreekt dat tegen en zegt dat de raket van Oekraïns grondgebied afkwam. Anticorruptieorganisatie Transparency International zegt dat Georgië huiszoekingen gebruikt als repressiemiddel tegen activisten. Bij meerdere activisten werden gisteren huiszoekingen gedaan op verdenking van het organiseren van groepsgeweld. De afgelopen tijd werden ook al meerdere activisten en ook journalisten in Georgië gearresteerd. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot min 4. In het noorden is het lokaal mistig. In de ochtend begint het grijs, later breekt de zon door... en bij weinig wind wordt het een graad of 5.